Alle 23.000 kippen in het bedrijf worden afgemaakt... in de hoop dat het virus zich niet verder verspreidt. 13 pluimveebedrijven die in de buurt van de besmette boerderij liggen... worden extra in de gaten gehouden. Ook is er in een groter gebied een vervoersverbod en een op ophokplicht. Dat betekent dat bijvoorbeeld kippen en kalkoenen niet naar buiten mogen. In Delhi, de hoofdstad van India, zijn opnieuw maatregelen genomen... tegen de enorm slechte luchtkwaliteit. Scholen zijn dicht, bouwplaatsen liggen stil... en vervuilende vrachtwagens mogen de stad niet meer in. Al weken hebben de inwoners van Delhi tranende ogen en last van hun luchtwegen. Volgens verschillende onderzoeken gaan er in India elk jaar meer dan dan een miljoen mensen dood door luchtvervuiling. De Belgische voetballer Toby Alderwereld is vorig jaar gestopt als international vanwege paniekaanvallen. Dat onthult hij volgens Belgische media morgen in een Vlaams tv-programma. Toen hij in maart 2023 stopte als speler van het nationale elftal... zei hij nog dat hij zich meer wilde focussen op zijn club. Maar er zat dus wat anders achter. Van de stress kreeg hij hartkloppingen en paniekaanvallen. Ja, en Ed Sheeran is waarschijnlijk niet blij als we dit laten horen. At Christmas time, we let in light and we banish shade. Volgende week komt er een nieuwe versie uit van Do They Know It's Christmas. Precies, die. En dat wordt een soort mashup van de drie versies die er nu al zijn van dat liedje voor Afrika. Tien jaar geleden deed Ed Sheeran mee op zo'n versie en zijn stem zit er nu ook weer in. Maar als ze het hem hadden gevraagd, had hij nu nee gezegd. Hij vindt het hele project neerbuigend tegenover Afrika. Omdat het mensen in Afrika alleen maar neerzet als mensen die hulp nodig hebben. Heb ik nog het weer. Af en toe opklaringen met zon vandaag, maar ook veel grijs met motregen en regen. In het noorden kan daar vanmiddag ook wat hagel bij zitten. Het wordt 5 tot 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het drukste moment van de ochtendspits ligt inmiddels achter ons. Toch staat er nog een aantal files in de regio. Bijvoorbeeld op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum is de vertraging zo'n 40 minuten door een ongeluk eerder vandaag. De weg is hier inmiddels wel weer vrij. Ook staat het vast op de A10. Rijd je op de Ring West richting Haarlem, dan sta je bij de Koentunnel zo'n 10 minuten vast.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 Watering a hole with the girls around and clubs and all the right places. Rico, you are beautiful. bring Rico, you are beautiful. bring Rico, you are beautiful. bring Rico, you are beautiful. bring Rico, you are beautiful. Het ritme van Zandvoort.